Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas geeft vandaag de lichamen terug van vier overleden gijzelaars. Het gaat om een moeder en twee jonge kinderen... die dik een jaar geleden werden gegijzeld tijdens de Hamas-aanvallen op Israël. Het vierde slachtoffer is een gepensioneerde journalist van in de 80. Het is voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Gaza... dat Israël overleden gijzelaars terugkrijgt. Het lijkt er niet op dat er in de nieuwe Duitse regering een plekje is voor de radicaalrechtse AFD. Zondag zijn de verkiezingen daar en in de peilingen staat AFD tweede. Maar de leiders van de andere partijen piekeren er niet over om samen te werken. Weder direct, nog indirect, nee. Gisteravond was het laatste tv-debat voor de Duitse verkiezingen. Dat was ook zonder de AFD. De andere leiders hadden het onder meer over migratie, de oorlog in Oekraïne en de Duitse economie. Vier basisscholen die weigerden hun leerlingen de doorstroomtoets te laten maken... gaan alsnog door de knieën. De scholen vinden dat de toets niks zegt over het niveau van de kinderen... terwijl die er wel op worden afgerekend. De staatssecretaris dreigde daarom de geldkraan dicht te draaien. Volgens de Volkskrant zegt een adjunct-directeur dat dat het nou ook weer niet waard is. En een bizar verhaal nog. Een Amerikaanse vrouw stapt naar de rechter nadat ze is bevallen van het kindje van iemand anders. Ze werd zwanger na een behandeling in een vruchtbaarheidskliniek, maar daar is iets misgegaan. Ze kreeg een zwart kindje, terwijl zij en haar spermadonor allebei wit zijn. I was happy. I was a mom. He was beautiful and perfect, but it was also very clear that something was wrong. The happiest day of their life is like the worst day of mine. So like everyone's happy and joyous and then there's me losing my entire life all at once. Ze moest het kindje uiteindelijk afstaan aan de biologische ouders en is daar kapot van. De kliniek moet wat haar betreft een schadevergoeding ophoesten... en uitzoeken wat er met haar embryo's is gebeurd. En dan krijg je het weer nog. Dat is even wennen na de kou en zon van afgelopen dagen. Het wordt een stuk zachter, maar ook wisselvalliger. Grijs met soms wat lichte regen vandaag. Bij max 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de voorjaarsvakantie is er niet zo heel veel aan de hand in Noord-Holland. Een korte file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam.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 Ze vinden dat die niet genoeg zegt over het niveau van een leerling. Hamas geeft vandaag voor het eerst de lichamen van overleden gijzelaars terug aan Israël. Het gaat om de lichamen van een moeder en haar kinderen die vier jaar en negen maanden waren toen ze werden gegijzeld. Volgens Hamas zijn ze omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Amerika heeft zes Mexicaanse drugskartels op de terreurlijst gezet. Volgens president Trump maken zij in Mexico de dienst uit. En nu heeft hij meer bevoegdheden om ze aan te pakken. Via de bendes komt veel fentanyl de VS binnen.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 Don't leave me in doubt Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a pawn and you're the queen that's why some Dom Perignon and hit the lights out. Baby, we can make sweet love. Then we take it nice and slow. I'm gonna touch you like you never known before. We're gonna make love. Oh. You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light.